Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De ruiming van 40.000 kalkoenen op een pluimveebedrijf in Kelpen-Oler in Limburg is afgerond. Bij de dieren werd dit weekend een milde variant van de vogelgriep vastgesteld. Een tweede bedrijf van dezelfde eigenaar blijkt niet te zijn besmet, schrijft staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer. Het ruimen van de vleeskalkoenen ging niet helemaal volgens plan. Door technische problemen met de apparatuur duurde het vergassen van de dieren langer dan normaal. Het ruimingsbedrijf is daarop aangesproken. Bleker betreurt de gang van zaken en schrijft dat deze ruiming streng zal worden geëvalueerd. In het noorden van Noorwegen is opnieuw een slachtoffer gevonden van een lawine in het noorden van het land. Daarmee komt het aantal doden op vijf. Het zijn vier Fransen en een Zwitser. De slachtoffers maakten deel uit van een groep van twaalf skiers die de afgelopen middag werden verrast door een lawine. Zes mensen raakten bedolven onder de sneeuw. De Noorse hulpdiensten zetten onmiddellijk een grote reddingsactie op touw. Tientallen reddingswerkers en honden werden ingezet, net als helikopters en straaljagers. Een van de zes, een Zwitser, kon worden gered. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft de CDA John Berends unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester. De 55-jarige Berends is nu nog burgemeester van Harderwijk, waar hij deze maand juist is begonnen aan zijn tweede termijn. Berends moet Fred de Graaf opvolgen, die op 1 oktober vorig jaar vertrok. De Graaf is sinds vorig jaar voorzitter van de Eerste Kamer. De ministerraad moet de benoeming van Berends nog goedkeuren. Apeldoorn verwacht deze week ook de nieuwe wethouders te presenteren. De vorige wethouder stapte begin vorige maand op vanwege fouten met onverkoopbare bouwgronden. Het weer vannacht op veel plaatsen vorst aan de grond.